Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De koffie staat klaar in Den Haag. Poging 2 van het smeden van een nieuw kabinet is begonnen. Vandaag en morgen praat de man die het in goede banen moet leiden... Herman Tjenk Willink met alle fractievoorzitters... te beginnen met de kleinste partijen. Verslaggever Ewout Kiviet staat bij de informateur voor de deur. Ewout, kom jij er al wat meer te weten over wie er straks met wie wil in een kabinet? Nou, ze lopen in en uit natuurlijk. Hè. Dus eh, je hoort af en toe wel iets wat ze gezegd hebben. Eh, wij staan hier gewoon voor de deur. Maar uiteindelijk over drie weken... dan eh, moet Herman Zinkwinning zijn eindverslag bij, de, bij de Tweede Kamer presenteren. Dus dan weten we echt meer hoe het verder gaat. En meer Haags nieuws. Theo Hiddema komt terug als politicus voor Forum voor Democratie. Hij zegt tegen de krant NRC dat hij de Eerste Kamer ingaat. Daar komt een forumstoeltje vrij. Hiedema stopte eerder als Tweede Kamerlid... na de rel over antisemitisme en racistische appjes van Forum Jongeren. Vandaag horen we of 60 minners in Nederland weer met het AstraZeneca-vaccin kunnen worden ingeënt. Minister De Jonge wacht eerst nog even het spoedadvies van de Gezondheidsraad af. Een meisje heeft gisteravond in Hoogkerk in de provincie Groningen urenlang vastgezeten in een schommel. Hulpdiensten moesten eraan te pas komen om haar te bevrijden. Het was toen al donker. En een spannend ochtendje bij Ameland. Een groot containerschip verloor daar gisteren een deel van zijn lading. Vijf containers sloegen overboord. En op het eiland zijn ze nu bang dat er van alles aan zal spoelen. Een paar jaar geleden gebeurde dat ook. Deze verzamelaar vindt nog steeds elke dag van alles op het strand. Dit zijn auto-onderdelen. Ja. En eh, dit is een stuk elektronica. Ja. Dit is van een, eh, een printer. printer, ja. ja. Nou, ja. Ik zie nog afstandsbediening. Afstandsbediening, telefoons. Ja portemonnees. Draadjes, allemaal. Kinderspeelgoed. Ja. Nou, je ziet het wel. Allemaal... Dit is ook allemaal elektronica. Ja, allemaal rotzooi. Die spullen kwamen van de MSC Zoe. Dat schip verloor begin 2019 bijna 350 containers in de buurt van de Wadden. Het weer best zonnig en vrijwel overal droog vandaag bij een graad of 9. Morgen kan het in het noorden een beetje regenen.